met het NOS Journaal. Een week na de internationale conferentie in München is er nog geen zicht op een wapenstilstand in Syrië. De VS, Rusland en andere betrokken landen spraken in München af om te proberen binnen een week een wapenstilstand tot stand te brengen. Maar sindsdien is er elke dag zwaar gevochten. VN-gezant de Mistura zegt dat hij daar niet op rekent dat hij de partijen de komende week aan de onderhandelingstafel krijgt. Vorige week stelde hij dat als doel, maar dat noemt hij nu niet realistisch. Als Engeland in meerderheid tegen het lidmaatschap van de EU stemt... dan zet dat de kwestie van de Schotse onafhankelijkheid opnieuw op scherp. Dat zegt de leider van de nationalistische partij SNP... die 56 van de 59 zetels heeft in het Schotse parlement. De SNP vindt dat er dan opnieuw een referendum gehouden moet worden... over onafhankelijkheid van Schotland. Volgens peilingen is een meerderheid van de Schotten voor lidmaatschap van de EU... maar als Engeland op 23 juni in meerderheid tegenstemt... dan moet opnieuw onderhandeld worden... over de positie van Schotland in het Verenigd Koninkrijk vindt de S&P. In de Duitse plaats Nordhausen in de deelstaat Turingen is een zinkgat met een diepte van 40 tot 50 meter ontstaan. Twee bedrijfspanden zijn daardoor zwaar beschadigd, muren van de gebouwen zijn weggeslagen en in het gat verdwenen. Omstanders hoorden een gerommel waarna zich in de grond twee gaten vormden. Niet lang daarna sloten die zich aan één tot één krater waarin delen van de gebouwen verdwenen. Er raakte niemand gewond. De Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn is gewonnen door de Italiaanse film Brand op Zee van regisseur Gianfranco Rossi. De jury, onder voorzitterschap van actrice Meryl Streep, koos voor een film met een actueel onderwerp. Het leven van vluchtelingen op het Italiaanse eiland Lampedusa. De grote prijs van de jury was voor de Bosnier Danis Tanovic voor zijn film Dood in Sarajevo. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en het regent langdurig. De meeste neerslag valt in de noordelijke helft van het land. In het zuiden wordt het vannacht minder nat. Met 9 graden blijft het vannacht relatief warm. En morgen wordt het een graad of 11.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 You look kinda sexy, got it going on. you. You can catch me in them streets with my blue khakis on, in my tuxedo, smoking blunts with my crew. Hey, let me see you do the gangsta walk. Let me see you do the gangsta walk. Hey, hey, let me see you do the gangsta walk. Let me see you do the gangsta walk. No matter what they say, let me see you do the gangsta walk. Let me see you do the gangsta walk. Hey, let me see you do the gangsta walk.